Voor spoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Aankomend president Trump reageert op Twitter op het besluit van de Russische president Poetin om toch geen Amerikaanse diplomaten uit te zetten. Trump schrijft, goed besluit, ik heb altijd geweten dat hij heel slim is. De Russische minister van Buitenlandse Zaken wilde de diplomaten uitzetten, omdat Amerika ook Russische diplomaten heeft uitgezet. Dat is omdat Rusland wordt verdacht van het hacken van computers van de democraten tijdens de verkiezingen in de VS. Wereldwijd zijn er dit jaar 93 journalisten gedood. Een van de slachtoffers was de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans. Hij werd begin oktober in Sirte in Libië doodgeschoten. In Irak kwamen de meeste journalisten door geweld om het leven, namelijk 15. Het waterpeil in de Maas daalt niet langer, meldt Rijkswaterstaat. Gisteravond voer een binnenvaarttanker de stuw bij Graven kapot. Het water stroomde weg en het peil is op sommige plekken meer dan twee meter gedaald. Onder meer bij Gennep kwamen woonboten scheef te hangen. De Maas bij Graven blijft afgesloten voor de scheepvaart. Het Spaanse antidopingbureau stelt een onderzoek in naar Sevilla-middenvelder Samir Nasri. Een kliniek in Los Angeles heeft een bericht op haar site gezet met details over een bijzondere behandeling van Nasri. Het antidopingsbureau onderzoekt nu of tijdens die behandeling verboden middelen zijn gebruikt. Op het NK afstand is Jorrit Bergsma weer Nederlands kampioen op de 10.000 meter. Hij won van Sven Kramer in 12.52 en 3400 honderdste. Beide mogen naar de WK afstanden in Zuid-Korea. Kai Verbij won verrassend de 1000 meter. Eerder vanmiddag werd Karin Kleibeuker voor de derde keer op rij kampioen op de 5 kilometer. En Jorien Termors won gisteren de 500 meter en vandaag de 1000 meter. Het weer, vooral in het westen en noorden kans op mist en iets boven het vriespunt. In het binnenland wordt het min 1 tot lokaal min 6 graden.